Nieuws van 3 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De moordenaar van oma Tony is een hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij stak de hoogbejaarde vrouw vorig jaar neer in Amsterdam. Ze overleed enkele weken later aan haar verwondingen. De dader, die leidt aan schizofrenie, was speciaal naar Amsterdam gekomen om iets ergs te doen. Hij koos het slachtoffer bewust uit en wachtte tot ze alleen op straat liep. De man zou de moord hebben gepleegd uit wraak voor zijn vader, die hem als kind zou hebben mishandeld. De dader werd in mei ook al veroordeeld tot TBS, maar ging daartegen in beroep. Volkert van der Graaf stapt opnieuw naar de rechter. Hij wil het Openbaar Ministerie dwingen om zijn aangifte tegen reclassering Nederland te behandelen. Een jaar geleden deed van der Graaf aangifte van smaad, laster en schending van de geheimhoudingsplicht. Een medewerker van de reclassering had informatie over zijn voorwaardelijke vrijlating aan verschillende media gegeven. Tot nu toe heeft het OM nog niets met de aangifte gedaan. De gelekte informatie zou volgens de advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn... de eer en goede naam van zijn cliënt hebben aangetast... omdat de suggestie werd gewekt dat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft gehouden. Financiële markten hebben opgelucht gereageerd op de nieuwe maatregelen van de Britse Centrale Bank. Die besloot vanmiddag om de rente met een kwart procent te verlagen om de gevolgen van de brexit op te vangen. Daarnaast wordt het opkoopprogramma van obligaties met 70 miljard pond uitgebreid. Na de aankondiging schoten Londense beurs omhoog. Beleggers rekenden al op maatregelen. Ook andere beurskoersen in Europa gingen omhoog. De man die gisteravond in het centrum van Londen een vrouw doodstak en vijf anderen verwonden had psychische problemen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om terrorisme gaat. De 19-jarige dader is een Noor van Somalische afkomst, heeft de politie op een persconferentie gezegd. Ook werd bekendgemaakt dat de doodgestoken vrouw de Amerikaanse nationaliteit had en de gewonden komen uit Groot-Brittannië, Israël en Australië. Het weer zonnig, vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon en iets warmer. Dit was het ZFM.